Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een huis of appartement kopen moet eerlijker worden. Het kabinet wil dat makelaars na de verkoop van een woning laten zien welke bedragen er zijn geboden. Nu hebben bieders daar geen idee van. Dat is frustrerend, zeker ook voor starters, vertelt de club die opkomt voor huiseigenaren. Een bod uitbrengen op een huis voelt nu een beetje alsof je in het donker een bal in het doel moet schieten. Langs de zijkant staat een makelaar die vooral hoger, hoger, hoger roept. Maar je tast volkomen in het duister. Je weet niet waar je aan toe bent. En de makelaar kan dat bedrag wat je moet gaan bieden manipuleren. Tenminste, zo voelt het voor een heleboel mensen. En ook wordt het misschien verplicht om te bieden met voorbehoud van financiering. Dan maken mensen die eerst nog langs de bank moeten om te checken of ze het wel kunnen betalen ook een kans. Misschien heb je gisteren de beelden wel gezien. Een stroom van vluchtelingen uit Wit-Rusland die op een kluitje stonden bij hekken bij de Poolse grens. Zo'n duizend migranten die graag Europa in willen... hebben daar vannacht ook geslapen, vertelt verslaggever Kizia Hekster. Volgens de politie is de nacht relatief rustig verlopen. Er zijn beelden naar buiten gebracht van tentjes waar die migranten hebben overnacht. Eh, het is koud, het heeft gevroren daar, dus je ziet ook kampvuurtjes. De migranten die vooral uit Syrië en Irak komen... worden door Wit-Rusland expres naar de Poolse grens gestuurd om de EU dwars te zitten. Er moet meer geld naar de aanpak van klimaatverandering in steden, zegt de burgemeester van Utrecht. Volgens haar moet het kabinet extra geld uittrekken om huizen duurzamer te maken, vervoer te vergroenen en meer bomen te planten in de stad. Anders haalt ons land de klimaatdoelen niet. En de criminelen die gisteren de systemen van de mediamarkt platlegden, eisen 43 miljoen euro aan losgeld. Daar is RTL Nieuws achter gekomen. Door de ransomware aanval kan de winkel niet meer in zijn systemen en kun je er geen spullen afhalen of retourneren. Pas als de mediamarkt betaalt wordt de boel weer vrijgegeven. Het weer, het westen blijft vandaag grijs. Daar valt soms een spatje regen. Het oosten ziet wat meer zon. En het wordt vandaag een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam... tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten. Vertraging is 5 minuten. En op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je 10 minuten tijdverlies...